Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De pro-Europese premier van Slovenië, Golob, heeft de verkiezingswinst geclaimd. Zijn partij, de Vrijheidsbeweging, wordt met 29 zetels de grootste partij in het parlement dat 90 zetels telt. Zijn voornaamste concurrent, de rechtspopulistische Jansja, erkent de uitslag niet en eist een hertelling. Of dat ook echt gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Zijn partij heeft bij de verkiezingen 28 zetels gehaald. Een Rotterdamse man van 25 is verongelukt tijdens het skiën. Dat gebeurde in het Oostenrijkse Fies toen hij tegen een sneeuwkanon botste. De spoedarts heeft de man nog geprobeerd te reanimeren... maar desondanks overleed hij ter plekke. In Parijs heeft de partij van de linkse politicus Emmanuel Grégoire... de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. Hij wordt daarmee burgemeester. Ook in Marseille, Straatsburg en Rouen wonnen linkse partijen. In sommige andere steden wonnen juist radicaal rechtse kandidaten, zoals in Nice en Carcassonne in het zuiden. Het was de tweede ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen. En die verkiezingen worden wel gezien als indicatie voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Analisten zeggen dat veel mensen nu hun keuze hebben gemaakt op basis van lokale thema's. De politie in Haafden in Gelderland is het hele weekend op zoek geweest naar een serval zonder succes. De katachtige is zaterdag gespot en daarna spoorloos verdwenen. Het dier draagt een halsband en dus gaat de politie ervan uit dat de serval een baasje heeft. Ze roepen daarom de eigenaar op om zich te melden bij de politie. Inwoners van Haaften wordt geadviseerd om op te passen voor de serval... en de politie te bellen als ze het beest zien lopen. Het weer, het is droog en helder en een graad of drie momenteel.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 ZFM 106.9 FM. Mm-hmm. for you, babe. So won't you come sit and talk to me? And tell me how we're gonna be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 it up. Zandvoort. ZFM. Can't stop now, don't you know? I ain't never gonna let you go. time now. Don't you know I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

last night Saw you standing there and Couldn't picture the color of your hair And All I wanted to know Were you really there? I wanna know Was my imagination Ooh, you know it was a sweet sensation Looking at you from a distance would've so real Don't misunderstand me 写个。